Goedemiddag, ik ben Martijn. Dit is het nieuws van NOS op 3. De VVD blijft voorlopig tegen een vuurwerkverbod. De hele ochtend heeft een Tweede Kamerfractie daarover gepraat. Conclusie is dat de regeringspartij nu nog bij het oude standpunt blijft. Maar er is wel discussie. Binnenkort moet de VVD definitief een standpunt innemen, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Over drie weken dan wordt er gedebatteerd over een wetsvoorstel van GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren. En dat gaat echt over zo'n algeheel verbod op consumentenvuurwerk. En dan moet de VVD dus echt een standpunt innemen. Dus ze hebben nog even de tijd. Vandaag is is over gediscussieerd en voorlopig is er nog geen standpunt bepaald. Misschien over een tijdje wel. En dan als de VVD ja, hierin eh, draait, dan eh, is er een meerderheid eh, voor zo'n verbod. Vluchtelingenwerk stapt naar de rechter vanwege het besluit van asielminister Faber... om fors te bezuinigen op juridische hulp aan asielzoekers. Begin deze maand kreeg de stichting van Faber te horen dat het budget per direct meer dan gehalveerd wordt. Vluchtelingenwerk moet daardoor ook per direct de hulpverlening afbouwen. De organisatie noemt het slecht bestuur en vecht het besluit aan. Het treinverkeer tussen Utrecht en Amersfoort ligt nog langer stil dan gedacht. Volgens ProRail duurde het nog tot zeker kwart voor vijf. Eerst zou het tot het einde van de ochtend duren. Toen werd het twee uur, nu dus kwart voor vijf. Op het traject tussen Beeldhoven en Amersfoort Centraal is een defecte bovenleiding. En het fixen kost meer tijd dan ProRail eerst had gedacht. En dan nog heugelijk dierennieuws uit Brabant. In de dierentuin Zoopark Overloon zijn twee bamboemakies geboren. Dat is bijzonder, want dat is een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld. Naar schatting zijn er maar 2000 tot 2500 van de makiesoort in het wild. De halfapen komen alleen voor op Madagaskar. Verzorgers in Overloon hadden het vermoeden dat de moeder drachtig was... maar dat vermoeden werd pas bevestigd bij de geboorte. Het weer vanmiddag is het bewolkt met regen bij een graad of 9. Morgenochtend droogt het pas echt op. We krijgen dan ook af en toe zon en het wordt morgen een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. De avondspits is begonnen met drukte op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knopen Badhoevedorp 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er zijn daar bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen de Dijk en Purmerend 7 kilometer met een kwartier vertraging. A8 Amsterdam richting Zaanstad. Die weg is nog altijd helemaal dicht bij Assen-Delft. Dat is voor het bergen van een vrachtwagen.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 De stichting moet daardoor per direct de hulpverlening afbouwen. Betogers in Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo... hebben meerdere ambassades aangevallen, waaronder die van Nederland. De betogers vinden dat de landen van de ambassades betrokken zijn bij het conflict in hun land. In Rotterdam zijn vier scholieren opgepakt die hadden meegedaan aan een wurgspel. Bij de Choking Challenge verloor een jongen korte tijd het bewustzijn. Meedoen aan zo'n wurgspel is een misdrijf, zeggen politie en OM. Het weer, een graad of 9 met steeds meer bewolking en vanavond veel kans op regen.